Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vijf Al-Qaeda-verdachten die worden beschuldigd van de aanslagen van 11 september 2001 zijn vandaag voor het eerst voor een militaire rechtbank verschenen. Ze staan terecht op de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba. De vijf stonden eerder voor een civiele rechtbank terecht, maar dat proces werd in 2009 stilgelegd. De verdachten worden beschuldigd van terrorisme, vliegtuigkaping, samenzwering, moord en oorlogsmisdaden. Als ze worden veroordeeld kunnen ze de doodstraf krijgen. Een van hen is Khalid Sheikh Mohammed, die zichzelf ziet als het brein achter de aanslagen in 2001. Nederland viert Bevrijdingsdag. In alle provincies op in totaal 14 plaatsen zijn de traditionele Bevrijdingsdagfestivals met veel muziek. Dit jaar zijn Ellen Clark, Go Back to the Zoo en Nick en Simon de ambassadeurs van de vrijheid. Ze treden op alle 14 festivals op. De artiesten worden met helikopters van Defensie door het land gevlogen. De Italiaanse rederij van cruiseschepen Costa Crociere heeft een pakket nieuwe veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Dat is naar aanleiding van de ramp met de Costa Concordia op 13 januari. Dat schip liep vast op een rots bij de kust van Toscane nadat de kapitein van de vastgestelde koers was afgeweken. 32 mensen kwamen bij de schipbreuk om het leven. De rederij gaat bemanningen een speciale training geven en passagiers krijgen veiligheidsoefeningen. In Polen heeft de leider van een van de belangrijkste oppositiepartijen ervoor gepleit om Oekraïne de finale van het Europees kampioenschap voetbal te ontnemen. Dit uit protest tegen de manier waarop de Oekraïense oud-premier Timoshenko in de gevangenis wordt behandeld. Timoshenko is hierom in hongerstaking gegaan. Polen en Oekraïne organiseren het EK samen. De openingswedstrijd is op 8 juni in Warschau. De finale is op 1 juli gepland in de Oekraïense hoofdstad Kiev.